Dik Hark met het NOS Journaal. De Europese Unie, eurocommissaris Bargs naar gebieden waar een zekere mate van veiligheid en goed bestuur is, zodat de hulp ook effect kan sorteren. Somalië is het land dat het zwaarst is getroffen door de hongersnood in de hoorn van Afrika. Hulpverlening aan het land is moeilijk omdat veel regio's in handen zijn van opstandelingen. Om de tienduizenden vluchtelingen uit Somalië op te vangen, heeft buurland Ethiopië inmiddels een vierde kamp geopend. De drie andere kampen in Ethiopië zitten overvol. Bij nieuwe protesten in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker vier betogers doodgeschoten door de troepen van president Assad. Dat gebeurde in een buitenwijk van Damascus. Volgens Syrische activisten raakten ook zo'n twintig mensen gewond. Al dagen wordt er ook in de stad Hama gevochten. President Assad probeert de betogingen in die stad met geweld te onderdrukken. Er zijn beelden vrijgegeven waarop te zien is dat veel gebouwen kapotgeschoten zijn. In Hama zouden tot nu toe zo'n 100 mensen zijn omgekomen door het geweld. In totaal zijn de afgelopen vijf maanden in heel Syrië zeker 2000 mensen gedood. De hefbrug in Waddingsveen veroorzaakt weer problemen voor de scheepvaart. Die moet rekening houden met vertraging op de gouden. Vanochtend zakte het beweegbare deel van de brug, toen hij werd bediend, onverwacht van 20 meter naar 7,5 meter. Er is geen schade en niemand raakte gewond. Er wordt nu gezocht naar de oorzaak van de storing. Voor de scheepvaart wordt de hefbrug in Waddingsveen nu elk uur op het hele uur geopend. In elk geval tot komende maandag. In juni viel de brug ook al naar beneden, toen vermoedelijk door een stroomstoring. De hefbrug is gebouwd in de jaren 30 van de vorige eeuw en is een rijksmonument. Het weer vanavond opklaringen, morgen bewolkt. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. In het oosten kans op onweer en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat file bij Nieuwegein-Zuid 2 kilometer.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 Hè? De 40 beste platen van Europa. Mocht je dan veel tijd hebben, dan krijg je van mij de herkansing op zaterdag hoor. Tussen 7 en 9, dan doen we het gewoon namelijk allemaal nog een keer dunnetjes over. Dat alles al in de 21ste jaargang Euro Breakdown. Aflevering 31, vandaag 5 augustus 2011. In de lijst deze week 19 stijgers, 0 zittenblijvers, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. De 4 nieuwe binnenkomers hebben we aan het begin van het vorige uur trouwens allemaal al gehad, dus die komen niet meer voorbij. De platen die je sowieso ook niet meer hoort, want die zijn namelijk uit de lijst. De Baseballs Candy Shop na 10 weken, Scouting for Girls Don't Want To Leave You na 14. Inada Sanne Sap na 18 weken en Snoop Dogg David Guetta Sweat houden het al 19 weken. Houden, nee hielden het 19 weken vol en zijn nu verdwenen uit de lijst snel stijgen, dat is Danza Caduro, 16 plaatsen winst. Snelste dalen, dat is Adele. Someone Like You zakt er namelijk 16. Een voordeel voor haar, ze is ook het langst genoteerd. Met alweer 17 weken lang hitlijstnotering voor deze dame, Adele. Wel deze week op nummer 37, dus wel langzaamaan weggezakt. We gaan verder met de hits. Komen op 21 tegen Jennifer Lopez en Lil Wayne. I'm Into You gaat in de zesde week omhoog van 27 naar 21.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 Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late it's too late, every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Right? Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Uh. Cobain, I'm Into You. waren de nummer 21. Dus gaan wij weer even terugkijken naar wat we dan allemaal voorbij hebben horen komen. Dan wel voorbij zijn gestreven. Alexander Stan, Mr. Sexo Beat. In de 12e week vinden we haar zakkend van 19 naar nummer 30. Jesse G, Nobody's Perfect. In de derde week omhoog van 34 naar 29. Bad Mitch Evil en Bruno Mars, Liders in de vijfde week omhoog van 31 naar 28. Ook vijf weken in lijst Britney Spears, I Wanna Go. Zij gaat van 29 naar 27. En Simple en Natasha Bedingfield hebben last van een eh, jetlag, want ze zakken heel hard naar beneden. Van 14 naar 26 en dat alles in hun 13e week. Shakira en Pitbull Rabiosa in de vierde week omhoog van 28 naar 25. En Neon Tweets zijn ook aan een vrije val begonnen. 1983. De 12 week zakken ze namelijk van 15 naar 9, 24. Het zijn 9 plaatsen bij elkaar. Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Raindance Maggie in de derde week omhoog van 30 naar 23. En Bob Klaar, Rafael Carla, Varla Moore in de dertiende week zak het van 12 naar 22. Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You in de zesde week dus van 70 naar 21. En Elena, Disco Romance in de zevende week van 24 naar 20.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 And every night on the floor, putting on a show. Everybody in the club, there's a little something you should know. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor when she moves. Guetta, Tyler Cruz en Ludacris en The Little Bad Girl. In de zesde week gaan ze ook nog eens zes plaatsen omhoog van 25 naar 19. Voor Elena en haar disco romance doet dat ook weer goed door in de zevende week van 24 omhoog naar 20. Slaan we even twee platen over, komen dan bij de snelste stijger.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 invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I say You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's right, here we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping. We gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping. You cannot stop us now Vroeger we Queen, The Show Must Go On. En tegenwoordig hebben we de Black Eyed Peas, The Party Must Go On. Dus dat vertaalt naar het huidige, dan krijg je gewoon Don't Stop The Party. En zo heet de single van de Black Eyed Peas. de week gaan ze acht plaatsen omhoog van 23 naar plek nummer 15 alweer. Alweer bijna half vijf op deze vrijdagmiddag. Je weekend staat op punt van beginnen. Maar ook de nieuwe nummer 1 van Europa, die komt eraan. Even voor de klok van 5 uur. Welke dat is, dat ga ik nog niet verklappen. Wie het zeker niet is, dat is Kate Ryan. L-O-V-I-L-I-F-E, oftewel eh, Love Life. Kate Ryan in de achtste week van 20 omhoog naar eh, plek nummer 14. Zometeen gaan we even kijken wat het weer gaat doen dit weekend. En ik heb een waarschuwing voor je op de zeeweg. Verbeek. Wij kennen het eigenlijk beter als Kate Ryan. De Belgische schone die alweer op nummer 14 staat deze week in de lijst van Europa met haar single Love Life. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag zijn er flinke periodes met zon en het blijft overal in de regio droog. De matige zuidwestelijke wind die eh, neemt langzaam in de kracht af en de temperatuur daardoor vandaag maximaal 21 graden. Vanavond en de komende nacht ook weer de afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel overal droog en het wordt een graad of 13. Morgen dan overeerst nog steeds eh, de bewolking. Kans op wat kleine buitjes en een zwakke oostelijke wind die draait langzaam naar eh, zuidwest. Dan blijft het wel weer wat eh, zwak windje. Een temperatuur die 21 graden wordt. Ja, de temperatuur blijft zwak, maar het gaat om de wind. Die blijft zwak en de temperatuur wordt 21 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het bewolkt en komt er nog steeds tot wat buien. De zuidwestelijke wind die neemt dan in kracht toe en de temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. Zondag schijnt weer geregeld de zon, maar in de vroege ochtend kan er nog wel een bui voorkomen. Een zuidwestelijke wind die is duidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 20 graden. Zondagavond dan blijft het nog droog, maar eh, maandagnacht is het wisselend bewolkt en vallen er een, eh, wat buien. De zuidwestelijke wind die neemt dan wel iets in kracht af en de temperatuur stijgt naar een graad of 12, eh, 13. Je hoort hem al, ik heb een flitser voor je. En waar staat hij dan? Nou, hij staat op de zeeweg. En dat alles als je Zandvoort inrijdt en dan wel in het 50 kilometer stuk daar eh, bij het parkeerterrein eh, Kopje van de Zeeweg. Daar werden we net voor getipt dat ze daar staan te flitsen, dus houd daar even rekening met je snelheid. Het ritme van En we gaan bijna de top 10 in. Maar voordat we de top 10 in gaan, heb ik natuurlijk eerst voor jou nog nummer 11. De dame heet Alexis Jordan. De single heet Good Girl. Alexis Jordan op jouw Zandvoortse radio. Het was de nummer 11, dus wij kijken achterom naar 20 tot en met 11. Op 20 vinden we Elena Disco Romance. In de zevende week gaat zij vier plaatsen omhoog. David Guetta, Tyre Cruz en Ludacris. The Little Bad Girl. In de zesde week gaan ze omhoog van 25 naar 19. Jason Derulo, Don't Wanna Go Home. In de tiende week zakken ze acht plaatsen van 10 naar 18. Lady Gaga, The Age of Glory. In de 12 week zak het van 11 naar 17. Don Omar doet het goed. Hij eh, halveert zijn positie met Danza Cordoro. Want hij gaat namelijk van 32 naar 16. Dat alles in de eh, vierde week hit notering. Black Eyed Peas, Don't Stop the Party. In de achtste week gaan ze ook acht plaatsen omhoog naar nummer 15. Kate Ryan, Love life In de achtste week van 20 omhoog naar 14. Alex Cardino, Kelly Rowland, What a Feeling. In de 11e week zakken ze van 9 naar 13. En Cascada San Francisco die verdubbelen hun plek van 6 naar 12 en dat alles in de 11e week. Alexa Jordan hoorde je met Good Girl. In de 9e week doet zij het wel weer goed hoor. Van 18 gaan ze namelijk omhoog naar nummer 11. Nummer 10 is er voor niemand minder dan Natasha Benningfield en Pak het Full of Sunshine. In de 10e week zak ze wel van 4 eh, naar die 10e plek toe. Maar ja, je staat nog steeds bij de 10 beste platen van Europa, dus echt verkeerd doe je het niet. Je doet het wel één plek eh, slechter dan LMFIO. In de achterwek gaat de Party Rock Anthem omhoog van 17 naar nummer 9. just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Party rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose Zeppelin. Hey! Party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time.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 Toen dacht iedereen, wat moet dat gaan worden met die plaat? Wordt dat nou een hit of niet? Het lijkt er nu toch te gaan worden. Maroon 5, Christian Aguilera, Moves Like a Jagger. Een plaat die zich al bewezen heeft als hit en eh, langzaam op de terugweg is, is van Pitbull, Neo, Everjack en Neer.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 Give me everything tonight. In de 14e week zakken dus van 1 naar 2. Nog één plaat te gaan, de beste van Europa. En die gaat juist de andere kant van 2 naar 1 toe. Staat wel 5 weken korter in de lijst, pas 9 weken. We hebben het over de plaat van Coldplay. Every chair drop is a Waterfall, de nieuwe nummer 1 van Europa. Je hoort hem hier, nu, op CFM. music up I got my records on I shut the world Negen weken deden ze erover, maar ze staan weer bovenaan de lijst van Europa. Coolplay, Every Teardrop is a Waterfall. En vorige week dus nog één plekje lager vorige week. En nu dus uh, netjes bovenaan. Daarvoor eh, Pitbull, Neo, Everjack, Nee, Give Me Everything Tonight op 2. En 3 was er voor Maroon 5, single Moves Like Jagger. Zag nog wel Local People op 4, K. Perry, Last Friday Night op 5. Mohambi, Nickel Searching, The Coconut Tree in the Ground, Not Over You. We are Rihanna, California bed. LMFAO en a Party Random. Natasha Benningfield en a Pocket Full of Sunshine. Ja, dan hebben we de hele top 10 eh, gehad van deze week. Er rest mij nog één ding, dat is natuurlijk u een heel fijn weekend te wensen. Wil je lijst nalezen? Dat kan. Hij staat op internet. www.cfmzandvoort.nl Tot volgende week.